Mark Visser met het NOS-journaal. De VS keurt het besluit van Israël af om geen belastinggeld meer af te dragen aan de Palestijnse autoriteit. Het gaat om ruim 80 miljoen euro per maand. Op jaarbasis is dat goed voor twee derde van de Palestijnse begroting. Aanleiding voor de besluit is de aanvraag die de Palestijnse autoriteit heeft ingediend voor lidmaatschap van het internationaal strafhof. De VS vindt dat beide partijen geen stappen moeten zetten die de spanningen vergroten en die het hervatten van de vredesonderhandelingen bemoeilijken. Daarom keurt Washington ook de aanvraag door de Palestijnen bij het strafhof af. In verschillende Duitse steden is gisteravond door en tegen Pegida gedemonstreerd. Pegida is een beweging die betoogt tegen de islamisering van Duitsland. Overal verliepen de protesten van beide kampen vreedzaam. De beweging heeft in heel Duitsland aanhangers, maar er komen ook steeds meer tegendemonstranten. Het protest tegen Pegida waren de Dom van Keulen en de Brandenburger Tor in Berlijn gisteravond niet verlicht. De kust van Ameland-Midden wordt de komende maanden versterkt met 2 miljoen kuub zand. Baggerschepen van Rijkswaterstaat storten het zand op de zeebodem op zo'n 500 tot 1000 meter voor de kust. Onder invloed van de zee, wind en de stijgende zeespiegel verliest de kust van het Waddeneiland terrein. De werkzaamheden beginnen vanochtend en gaan meer dan vier maanden duren. In Moerdijk heeft op de eerste dag dat het kon al 1 op de vijf huiseigenaren zich gemeld voor een taxatie van hun pand. Ze willen hun huis graag aan de gemeente verkopen. Moerdijk is van plan de haven uit te breiden en de industrie verder te laten groeien. Veel huisbezitters zijn bang dat hun dorp onleefbaar wordt en dat de prijs van hun woning keldert. Het weer nog, kans op nevel, temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag op de meeste plaatsen droog en bewolkt en het wordt dan een graad of 4.